Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende maand betaal je minder accijns aan de pomp. Voor elke liter benzine of diesel betaal je ongeveer de helft belasting, zoals accijns. Vanwege de oorlog in Oekraïne verandert die, vertelt de minister van Sociale Zaken. Gaan we ehm, de accijns ehm, op benzine en diesel verlagen... Ehm, en gaan we de BTW verlagen. Die gaan respectievelijk 1 ehm, april en 1 juli in. Het gaat om de BTW op stroom en gas. Het is onderdeel van een pakket aan maatregelen van 2,8 miljard euro. Mensen met lage inkomens krijgen 800 euro omdat alles duurder wordt. En er wordt ook extra geld uitgetrokken voor isolatie van huizen. Honderden leerlingen van de middelbare school in Haren in Groningen hebben even op de parkeerplek gestaan. De school werd ontruimd omdat er een man met een pistool rondliep. Bleek uiteindelijk te gaan om een nepvuurwapen. De man is opgepakt. Bij een vogelopvang in het Belgische Oostende is een gewonde vale gier gebracht. Die vliegen normaal vooral rond in Zuid-Europa. Het zeldzame dier is waarschijnlijk beschoten. Ze denken dat dat in Frankrijk of in ons land is gebeurd. De gier zou nog tientallen kilometers doorgevlogen kunnen zijn met die schotwond... en zo verdwaald in België zijn aangekomen mensen die in de zorg werken in Amsterdam moeten meer aandacht hebben voor inwoners die minder goed Nederlands spreken. Dat wil een meerderheid van de gemeenteraad. Denk stelde voor daar meer rekening mee te houden. We weten allemaal dat het niet kan en dat het niet hoort, eh, theoretisch gezien. Alleen komt het wel in de praktijk voor en hiermee geef je als eh, gemeente een signaal af. Een taalachterstand kan gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als je ineens zorg nodig hebt. Deze man was vaak de tolk voor zijn familie. En dat werd, werd heel vaak heel erg ongemakkelijk bijvoorbeeld mijn neef, echt 20, 15 jaar geleden, die eh, bij hem werd tumor geconstateerd. En ik moest dat vertalen terwijl ik niet eens wist wat tumor betekende op die leeftijd. Het idee is nu dat als je opgeleid wordt tot zorgmedewerker je meer leert over taalachterstanden en professionele tolken gaan aan de slag in de zorg. Het weer nog. Volop zon. Vanmiddag wat meer wolken. Vanavond in het zuidwesten wat regen. Het is 13 tot 17 graden. Het weekend droog, zonnig en zacht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevaretsveen een kwartier op onthoud. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Afrit Muiden en de aansluiting met de ring 20 minuten... A8 Amsterdam richting Zaanstad verkoopt het Zaandam 10 minuten. Dat komt door technische problemen met de spitsstrook op de A7. Op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen 10 minuten oponthoud door een auto met pech. Op de ring van Amsterdam de A10 West tussen Afrit Haarlem en de Koentunnel een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade.